zijn NOS Journaal. De Europese Commissie 500 miljoen euro uit om boeren te compenseren. Het grootste deel gaat naar de zuivelsector. Dat is bekendgemaakt terwijl boze Belgische, Franse, Duitse en Nederlandse veehouders protesteren in Brussel. Ze bekogelden agenten met eieren, gooiden met stoeptegels en staken autobanden in brand. Politie zette traangas en het waterkanon in. De boeren vinden dat ze veel te weinig betaald krijgen voor hun melk en vlees. Nederlandse boeren vinden bovendien dat ze worden benadeeld... omdat landbouw- en milieuregels in Nederland strenger worden gehandhaafd dan in Oost-Europa. De Britse luchtmacht heeft met een droneaanval twee Britse Syriëgangers gedood. Dat heeft premier Cameron bekendgemaakt. De twee werden op 21 augustus in de Syrische plaats Raqqa gedood. Een van de Syriëgangers zou plannen hebben gemaakt voor bloedige aanslagen op Brits grondgebied. Daarom noemt premier Cameron de droneaanval een actie uit zelfverdediging. Minister van de Steur is bij de politieacademie in Apeldoorn in gesprek gegaan met agenten die actie voeren voor een betere CAO. De minister was daar vanmiddag om het academische jaar te openen. Agenten legden autovrakken op de weg en anseneerden een ongeluk, zodat Van de Steur niet weg kon. KNVB-directeur van Oostveen vindt de situatie rond het Nederlands elftal zorgelijk, maar wil nog niet spreken van een crisis. Oranje verspeelde in een week tijd zes punten, waardoor het kwalificatie voor het EK niet meer in eigen hand heeft. Van Oostveen erkent dat de resultaten historisch slecht zijn, maar herhaalde dat hij een absoluut vertrouwen houdt in bondscoach Danny Blind. Blind was assistent van Guus Hiddink, die van de zomer het veld ruimde omdat de prestaties in de kwalificatiepool zwaar tegenvielen. Het weer vanavond en vannacht wordt het niet helemaal droog. Er zijn wel opklaringen en het koelt af naar 13 graden. Ook morgen eerst nog wat buien, later op de dag droger en meer zon. Het wordt morgen maximaal 18 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Je krijgt de files in de Randstad die meer dan vijf minuten vertraging opleveren. Op de A7 Zaandam-Horen tussen de afrit Weide-Wormer en de afrit Avenhoorn 8 kilometer door een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. A15 Rotterdam-Europoort tussen Rotterdam-Charloes en Spijkenisse 9 kilometer. Komt ook door een ongeluk. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 7 kilometer. De rechterrijstrook rijstrook op de parallelbaan is daar dicht.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 Op het nieuwe rock'n'roll album van Stella Parton, ja, de zus van Dolly, vinden we een uitvoering van Wanda Jackson's Let's Have a Party terug. Ik ga voor het origineel, maar om mee te openen is het wel een lekker nummer.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 Negen eigen nummers en één cover, To Lost Somebody van de Bee Gees. Dat is echter niet mijn favoriete track. Mijn voorkeur gaat uit naar Rundown Neighborhood. Er is nog weinig bekend over John Greco. Veel van zijn songs gaan over zijn eigen belevenissen over pieken en dalen. Maken we dat niet allemaal mee? Zijn laatste EP heeft als titel Borderline meegekregen en we gaan luisteren naar de titelsong. She's in California, now I'm gonna warn you, she's heading for the borderline. Texas fed and bread, she said she never bled, instead she said she's feeling fine. She got leather boots and out of institutions, illusions of the final life. She wants to find a man, a plan she understands, and make herself a pretty wife. She's so unbelievably beautiful. She got madness in her eyes. and her mind is so unusual. She wears an angel face disguise. the shadow left, they did just feeling fine. After getting off a plane, a bus, and then a train, never meant to cross a border line. met her in El Paso, it's like she had a lasso, hit him right between the eyes. And there between the sheets were secrets hit the streets, the ceiling fan is full of flies. an angel face in disguise. The boy, she got him bad. He called his mom and dad and told him he was coming home. But home is just a place like dust and outer space, and don't you know we're all alone? now she's filled with rage like a bird locked in a cage, and all she wants to do is fly. He is on a bed with blankets on his head, just searching for an alibi. loves him and she hates him, kisses and berates him, makes him feel like he's a man. She gently sucks a whistle, stares down at his pistol, takes her lover by the hand. Well, the wind was whipping high, blowing dirt up to the yard, screaming down the alleyways. There was blood out on the street, it splashed upon her feet, she never loved him anyway. And she's so so unusual. She was an angel face disguise. She ran like a tornado out across Laredo, said that she was feeling fine.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 Dit album werd het enigste album dat in dat jaar een miljoenenverkoop realiseerde en dat voor een nieuwkomer. Dit alles maakte van John Michael Montgomery een van de meest geliefde country-artiesten. Met de titelsong bereikte hij de vierde plaats in de country charts en scoorde daarmee zijn eerste top 10 hit. When I was 14, I was falling fast for a blue-eyed girl in my homeroom class. Trying to find the courage to ask her out was like trying to get oil from a water spout. What she would have said, I can't say. I never did ask, then she moved away. But I learned something from my blue-eyed girl. Sink or swim, you gotta give it a whirl. Life Ook in dit uur vergeten we de Aussie Country niet. Ditmaal krijgen we bezoek van Jane Denham, die Country Girl with the Rock and Roll voor het voetlicht brengt. Lekkere muziek. Way down on the farm, just a little too much of a good thing. A girl needs to get where she's going, not be where she's been. DJ. Till a Tear Becomes a Rose is een single van Amerikaanse countryzanger Leon Everett. Het nummer werd in 1985 uitgebracht door Mercury Records en was een onderdeel van het album Where's the Fire. Zijn versie behaalde de 44ste positie in de Hot Country Songs. Het nummer werd later gecoverd door Keith Whitley als een duet met zijn vrouw van dat moment Lori Morgan. Zijn versie behaalde de 13e positie in de countrylijsten. Daarna volgden nog meerdere versies, waaronder die van Jen Brown. Nu eerst het origineel met straks in het tweede uur een onlangs uitgebrachte cover van deze song. De original van deze week. Darling, I can see the clouds. I know your heart is shattered, and all my words can offer no relief. But my love will heal the pains you suffer, and I'll be here if you should turn fly. Cause there's no pain, no dream can put us under. All the love that binds us, you and me. Darling, I can see the clouds The sorrow Throwback is een project dat hulde brengt aan een van de grootste tijdperken van de countrymuziek. De late jaren 80 en begin jaren 90. Die tijd bracht ons sterren als Keith Whitley, Randy Travis, Vern Gosdin... evenals zoveel anderen die hun bijdrage hebben geleverd aan dit album. Ik noem er een paar. Marty Rabin van Shenandoah. Countrymuzieklegende John Anderson. Bluegrass Ronda Rhonda Vincent. Aaron Tippen en nog vele anderen... Kevin Moon is de initiator van Throwback. Bij de song Tennessee Courage krijgt hij steun van Kevin Denny, Wesley Dennis en Billy Droos. Mooi hoor! When they open bar I'll be there on a stool And forget all my cares in a hurry. And it's my belief that I'll find relief in a bottle of Tennessee courage. Her memory keeps waiting in line. of my worries. Hey, but I'll never crawl. I can hold up the walls with the help of some Tennessee curve. Now my good friend Jack Daniels stands tall. from Tennessee courage. Straight ninety proof can alter the truth. An hair on your chest in a hurry. survive. Raise hell for a while with the help of some Tennessee courage. Now, my good friend. Yes, old friend, when I'm hurt and need some Tennessee curl. seen Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Dat we in Nederland ook real country hebben, weten de liefhebbers wel. Vandaag starten we met een bezoek aan Four Wheel Drive, die Stay Away From Me vertolken. Vervolgens luisteren we naar de Ranch Girls en The Ragtime Wranglers met Sugar Boogie. En we sluiten dit blokje af met Cajun Doll van de Stompers. It's been that way since from the start. Go on your way, you have another waiting. Stay away from me, you break my heart. Oh, the sky is blue and the sun is shining, and all the leaves have turned brown.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 Have a good time and leave him crying, cause he never could be true. Never found a girl to please him when met his Cajun doll. Cajun doll, Cajun doll, I love this Cajun doll. Ruby lips and ribbon hair, Cajun doll. Creole Indian, was your mama. That was Louisiana French. Got a beauty from the swamplands, catching Johnny was a cinch. Johnny set my share, I love each little hair upon your head. One more trip into the swampland, I'll be rich enough to wed. Cajun doll, Cajun doll, I love this Cajun doll. Ruby lips and ribbon hair, Cajun doll. of biotech. Stayed too long and lost his way. Well, she knew his reputation and she thought he'd done her wrong. John returned and found her dying in a breast of was and knife. Then he laid right down beside her and poor Johnny took his life. Cajun doll, Cajun doll, I love this Cajun doll. and ribbon hair, Cajun doll, Cajun doll, Cajun doll. I love this Cajun doll. Ruby lips and ribbon hair, Cajun doll. Tom McLear and Friends is een verzamelalbum van deze zanger. Het album bevat slechts één nieuwe song. Voor mij is het een eerste kennismaking en voor jou waarschijnlijk ook. Moving back to Texas. Well, I sold my soul to the devil in gold. Take that Georgia Gucci Louis V. Dump them in the deep blue sea. I'd rather have a true love. Talk about real love. It's gonna treat me right. say well, I'm heading back home. Gonna find my soul. Gonna take another shot at Texas life.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 Die instinctief wortelen in de diepe put van Amerikaanse muziektradities. blijvend programma's te kunnen maken heb ik jou als luisteraar nodig. All I Need Is You is een titel die mijn woorden kracht bijzette. Cory Morrow vertolkt deze song. Zometeen nog een uur country. Bought a down, worn out, beat up mess of home. All the walls are falling down. but the foundation's strong. Well, the first time that I saw her, I went straight down to the bank. All my friends, they said I was crazy, but I don't care what they think.